Drie uur. Door Alwegens met het NOS-journaal. De tv-show Nederland staat op tegen kanker... heeft ruim 18.000 nieuwe donateurs opgeleverd voor KWF-kankerbestrijding. Gisteren stond NPO 1 de hele avond in het teken van de wervingsactie. Bekende mensen verleenden hun medewerking aan de live-show... vanaf de parade in Den Bosch. Waren optredens van Anita Meijer, Stef Bos, Glennis Grace en Davina Michel... KWF-directeur Van der Gronden zei dankbaar te zijn... dat Nederland massaal in actie is gekomen. Van de Syrische vluchtelingen ziet 55% zijn toekomst in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau... onder 3200 Syriërs die tussen 2014 en 2016 naar Nederland kwamen. Vooral progressieve en minder religieuze Syriërs willen hier blijven... ook als ze veilig naar hun moederland kunnen terugkeren. Van de Syriërs die religie wel belangrijk vinden... wil bijna de helft graag terug. Ook hoogopgeleiden willen minder vaak in Nederland blijven. President Trump heeft een decreet ondertekend dat de weg vrijmaakt voor een verbod op zaken doen met het Chinese telecombedrijf Huawei. Het wordt voor Amerikaanse bedrijven verboden telecomapparatuur te gebruiken. Die is gemaakt door bedrijven die een nationaal veiligheidsrisico vormen. Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten gebruikt de Chinese overheid bedrijven als Huawei mogelijk voor spionageactiviteiten. De hoop is dat met het decreet de 5G-netwerken hiertegen worden beschermd. VVD-leider Rutte wil met Forum voor Democratie-leider Baudet debatteren over Europa, maar dan op televisie, niet op Facebook. Rutte riep Baudet gisteravond op om in debat te gaan over onder meer zijn Nexit-standpunt. Baudet zei dat hij dat wel wilde, maar dan op de avond voor de verkiezingen en zonder tv-redacties, live op Facebook. En ook zouden de Europese lijsttrekkers van de twee partijen erbij moeten zijn. In Nieuwsuur zei Rutte dat hij alleen een één-op-één debat op tv wil. Het weer, helder vannacht, een graad of vijf. Overdag vanuit het noordoosten wat bewolking.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 Little more the dirty one, rock that world. It's a top top girl. Me and you together is a rock that girl. Drive round the town in a your drop top girl, you know stop shop girl. Little more the dirty one, rock that world.